Michel Koenen met het NOS-journaal. De vier grote steden komen deze nacht niet meer met een volledige uitslag. Dat hebben ze laten weten aan het ANP. Wel zijn er voorlopige uitslagen. In Amsterdam gaat D66 aan de leiding naar ruim 85% van de getelde stemmen. VVD en GroenLinks staan op plaats 2 en 3. In Den Haag is bijna driekwart van de stemmen geteld. Daar gaat de VVD aan kop, gevolgd door D66 en de PVV. In Utrecht is 86% van de stemmen geteld. D66 kreeg daar tot nu toe een kwart van de stemmen. De VVD is tweede, GroenLinks derde. En de VVD is bij de Tweede Kamerverkiezingen opnieuw de grootste partij geworden... volgens de geüpdate exit poll van Ipsos in opdracht van de NOS. De Liberalen staan op 45 zetels. D66 is met afstand de tweede partij geworden met 26 zetels. En de PVV van Wilders staat op 18. Daarna volgt het CDA met 14 zetels. PvdA blijft volgens de exit poll op negen zetels staan. GroenLinks en SP zouden op acht zetels komen. En zoals het er nu naar uitziet komen er 17 partijen in de Tweede Kamer. Nieuwkomers zijn JA21 met vier zetels, Volt met 3 en de Boer-Burgerbeweging NB1 beide met één zetel. En bij de exit poll van Ipsos geldt een foutmarge van plus of min 2 zetels. En tot nu toe zijn er nog maar weinig stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen ongeldig verklaard. Ongeveer 0,2% van alle stemmen is ongeldig in de ruim 200 gemeenten die hun uitslagen al hebben doorgegeven aan het ANP. En dat percentage is vergelijkbaar met vier jaar geleden. En bij het tellen van de eerste briefstemmen maandag bleek dat veel ouderen het stembiljet en de stempas in dezelfde envelop hadden gestopt. En die stemmen mochten uiteindelijk wel worden meegeteld. Het weer nog. In het oosten kan het een graad gaan vriezen en is de kans op wat mist. In het westen koelt het af tot een graad of 3. Overdag bewolkt en vooral in het westen buien.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 Let's rock and roll. Here we go. Here we go. Here we go. Let's rock and roll. Here we go. Here we go. Here we go. Here we go. go ahead, baby. your Yeah. Het ritme van Zandvoort. kissing you with a view to a kill.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 Some people will believe it, and some will read in between the lines. You're putting me in the spotlight, but I've been under it all my life. Sit on my life. Want my heart to be breaking, breaking. No, I'm happy and you hate it, hate it.